Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Kroegbazen, winkeliers, ze zijn niet blij met de lockdown die eraan zit te komen. Drie weken moeten horecazaken en veel winkels om 7 uur s'avonds dicht. Nou ja, vreselijk nieuws natuurlijk. Dat eh, betekent voor ons eh, de zoveelste klap eh, in deze coronatijd. En daar hadden we toch met z'n allen niet meer op gerekend, hè, met zoveel gevaccineerden. Niet weer, dacht ik. Ja, maar ik snap het ook wel weer. Dus het is eh, een beetje dubbel. Maar het, eh, ja, we kunnen niet anders, denk ik. Ook de voetbalwereld is niet blij. Publiek zou ook niet meer welkom zijn bij sportwedstrijden. En je wordt waarschijnlijk gevraagd om maximaal vier mensen thuis uit te nodigen. Na een nagemaakte corona-check-app is er nu ook een nep-scanner in huis. Die app kleurt bij alle QR-codes groen of ze nou wel of niet geldig zijn. Volgens de makers is die bedoeld voor ondernemers die geen mensen willen buitensluiten. Het ministerie van Volksgezondheid heeft nog geen aangifte gedaan... omdat het verspreiden van de app op zichzelf niet strafbaar is. In Rotterdam heeft de politie negen 3D-printers in beslag genomen... waarmee onderdelen voor vuurwapens werden geprint. Ze kwamen de wapenprintfabriek op het spoor... nadat ze zo'n wapen vonden in een auto die ze aan de kant hadden gezet. Een man van 30 die de printers in zijn huis had staan is opgepakt. Na urenlang vergaderen zou vandaag de laatste dag zijn van de klimaattop in Glasgow, maar ze zijn er nog niet helemaal uit. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is in Glasgow en volgt de vergadering. Een van de geschilpunten op de laatste dag van de klimaattop in Glasgow is hoe er in de tekst komt te staan dat er op termijn gestopt moet worden met fossiele brandstoffen. Zoals kolen, zoals olie, zoals gas. Over een aantal dingen is de knoop wel al doorgehakt. Zo hebben 100 landen beloofd om binnen 10 jaar te stoppen met het kappen van bomen. En ook heeft een groepje landen, waaronder Nederland, besloten dat er over een tijdje geen vervuilende vrachtauto's meer mogen worden verkocht.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 Het valt nog reuze mee met de drukte op de wegen in Noord-Holland. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je bijvoorbeeld maar 5 minuten vertraging... tussen Hoofddorp Zuid en Roelofarensveen. A9 ook maar Diemen tussen eh, de afrit Amstelveen Stadshart en het AMC ook 5 minuten extra.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 In Roon bij Rotterdam is een fabriek gevonden waar 3D-geprinte vuurwapens werden gemaakt. In de ruimte stonden negen printers waarop onderdelen voor vuurwapens werden gefabriceerd. De ontdekking volgt op de aanhouding van drie mannen die een vuurwapen bij zich hadden. Opnieuw zijn er meer dan 16.000 nieuwe coronagevallen gemeld bij het RIVM. Ook liggen er weer meer coronapatiënten in de ziekenhuizen. Het weer. Vanavond en vannacht gaat het regenen en koelt het af tot een graad of 8. Morgen in de loop van de dag vanuit het westen opklaringen.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 Love game. up her face. I wanna roll with him, a hot pair we will be. A little game. Papa. up, up, up her face. Up, up, up, poke face. Up, up, up her face. Up, up, up, face. Up, up, up face.